Het OM had een hogere straf van 11 jaar en tbs geëist en laat het er dus niet bij zitten. Bij de grote brand in zeven woontorens in Hongkong zijn inmiddels 83 doden geteld. Maar dat aantal kan nog steeds flink oplopen. Correspondent Gabi Verberg zegt dat de brand weer zijn handen er vol aan heeft. Het vuur is nog niet geblust, wel is de brand zo goed als onder controle. Dat zijn de woorden die ze gebruiken. Vanochtend vroeg was dat al het geval bij een aantal woontorens. Toen zijn de reddingsdiensten naar binnen gegaan op zoek naar, naar overlevenden. Ze zouden voor het vallen van de avond eh, de bovenste etages bereiken. Dat was, dat was de prognose, maar dat, dat is inmiddels zeker uur geleden. We hebben geen update daarvan gehoord. Wel horen we dat het ontzettend moeilijk is. Het zijn smalle flats, kleine appartementen. En mogelijk duurt het daarom langer om ze te doorzoeken... en dus ook helemaal eh, het vuur helemaal te doven. Het dodental zou kunnen oplopen tot boven de 300. Er zijn nog veel mensen vermist. En de oudste nog levende kat ter wereld woont misschien wel in Zoetermeer. Poes Szymanski is namelijk 33 jaar oud... terwijl katten normaal niet veel ouder worden dan een jaar of 15. Omroep West vroeg aan haar baasje wat het geheim is. Ja, er is geen geheim eigenlijk. Goede verzorging is natuurlijk belangrijk. Toch wel regelmatig eh, controle bij de dierenarts belangrijk. Gezonde voeding, maar geen bijzondere voeding tegenwoordig wel de, de senior varianten van <laughs> brokjes en zakjes, dat wel. Hè. Dus ja, ik heb geen geheim, maar hij heeft gewoon zelf sterke genen. En eh, dat is het gewoon. Ze denken nu over om bewijsstukken naar Guinness World Records te sturen. Die zeggen nu nog dat de Britse kat Flossie de oudste ter wereld is. Maar Flossie is pas 29. Het weer, het blijft voorlopig miezeren. Vannacht koelt het niet heel erg af. Morgenochtend is er ook nog regen. En daarna droogt het vooral in het midden en noorden op. Het wordt een graad of 9. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 170 kilometer file. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Holendrecht en Nieuwegein in totaal een uur vertraging. Er zijn een tweetal ongelukken gebeurd. Eerst vlak voor Breukelen is de linkerrijstrook dicht. En verderop bij Nieuwegein zijn twee rijstroken afgesloten. Dan de A9 naar Alkmaar tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging. De A27 Almere-Utrecht Tussen knop het NS en Beeldhoven 25 minuten vertraging. Door bergingswerk na een ongeluk is de rechterreis ook daar dicht. De N200 Zandvoort richting Amsterdam voor het knooppunt Rotterpolderplein. Bijna een half uur vertraging. En de N231 vanuit Amstelveen. Tussen Amstelveen en de aansluiting met de N201 25 minuten extra.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 Het gaat om een vrijwillige dienstplicht voor jongeren van 18 en 19 jaar. Vanaf komende zomer kunnen ze in het leger dienen en dan alleen op Frans grondgebied. Inwoners van het Brabantse dorp Haps en omgeving mogen weer normaal water gebruiken en de wc doortrekken.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 I chose a life that took me away from you. And I will be forever blue. When you wake up in tomorrow no longer by your side. Just don't think too much about me and all the many times you cried.